Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De voorzitters van alle 19 FNV-bonden en het FNV-bestuur overleggen nog steeds of ze instemmen met het pensioenakkoord. Het overleg begon om twee uur en er is nog nauwelijks iets over naar buiten gekomen. Binnen de vakbond is er steeds meer verzet tegen het akkoord dat kabinet en werkgevers in juni sloten. FNV-bondgenoten is fel tegen het akkoord. De bond zegt ook een compromis tussen de vakbonden niet te accepteren. Door de harde wind in het westen van Nederland zijn bij de brandweer honderden gevallen van schade gemeld. De schade werd vooral veroorzaakt door bomen die omvielen op auto's en wegen. Ook is er veel schade door afgewaaide takken en dakpannen. In Amsterdam viel een boom op een woonboot aan de Prinsengracht. In Rotterdam viel de schade mee. Voor zover bekend zijn nergens mensen gewond geraakt. De Belgische koning Albert heeft de onderhandelaars in kabinetsformatie opgeroepen meer haast te maken. De formatie duurt nu al 15 maanden en zit nog steeds vast op de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat is een tweetalig kiesdistrict waarvan de Vlamingen willen dat het wordt gesplitst. Steeds meer Franstalige Belgen gaan in de Vlaamse dorpen rond Brussel wonen, maar stemmen bij verkiezingen nog steeds op Franstalige politici. Bij splitsing van het kiesdistrict kan dat niet meer. Er zit nog wel wat beweging in de onderhandelingen, maar koning Albert vindt dat het te langzaam gaat. Hij wil dat de kwestie snel wordt opgelost zodat de formatie verder kan met sociaal-economische onderwerpen. Het gezag van de Nationale Overgangsraad in Libië is nu ook erkend door China. Daarmee is het land het laatste permanente lid van de VN-veiligheidsraad dat het nieuwe bewind erkent. Tot in juli voerde het land nog onderhandelingen om wapens te leveren aan het regime van Gaddafi. Het nieuwe bewind in Libië is nog niet erkend door onder meer Zuid-Afrika, India, Brazilië en buurland Algerije.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 So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so sore. I gotta take you from your man, that's my mission. If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you, looking at my own eyes in the rear view flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. saw you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah.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 took it on, so you took it home 你。